Lot Lewin met het NOS Journaal. De regering van Curaçao heeft die geen land kent waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. Het kabinet op Curaçao laat weten de uitlatingen ten zeerste te betreuren, omdat Blok als buitenlandminister ook namens het Caribische deel van het Koninkrijk spreekt. Juist de diversiteit maakt het eiland krachtig, schrijft de regering. Een harde brexit kan Nederland 0,7% van het nationaal inkomen kosten. Dat heeft het IMF berekend. Alleen Ierland wordt met een verwachte daling van 4% nog harder getroffen. Het is voor het eerst sinds het Britse besluit om uit de EU te stappen... dat er een raming is gemaakt door het IMF van de verliezen. Groot-Brittannië zelf zal ook zo'n 4% inleveren bij een harde brexit. De EU kost het in totaal ruim 200 miljard euro. Bij een zachte brexit zouden de verliezen volgens het IMF veel minder hoog zijn. In de Rotterdamse haven is voor zeker 7 miljoen euro aan kobalt gestolen. Het gaat om een partij van 114 ton, bevestigde bedrijf waar de metalen lagen opgeslagen aan RTV Rijnmond. Kobalt is een zeldzame grondstof die wordt gebruikt voor batterijen in onder meer elektrische auto's en tablets. De dieven hebben toegeslagen in een beveiligd pakhuis. Waarschijnlijk gebeurde dat al begin juli. De KNVB royeert de Amsterdamse zaalvoetbalvereniging het knooppunt per direct... omdat de club jarenlang werd gerund met crimineel geld. Dat bleek begin deze maand uit politieonderzoek. De club was daarom al uit de competitie gehaald. Het knooppunt werd vorig jaar nog landskampioen op het hoogste niveau. Volgens de politie was dit te danken aan geld uit het drugsmilieu. Het weer, het is droog, de minima liggen tussen de 11 en 15 graden.